Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De winkels van Coolcat gaan toch dicht. Het bedrijf Retailbeheer dat de kledingketen overnam na het faillissement... wil alleen verder met een webshop voor kinderkleding. Er zijn nog wel plannen voor een nieuwe keten in een aantal winkels. Maar of dat doorgaat en of er personeel van Coolcat kan blijven werken... is nog niet bekend. De kans is dus groot dat honderden banen verloren gaan. Bijna 5,4 miljoen mensen zagen gisteravond Ajax op dramatische wijze worden uitgeschakeld voor de finale van de Champions League. Dat maakt het de best bekeken wedstrijd van een Nederlandse club ooit. De meeste mensen zagen de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur op Veronica. Iets meer dan een half miljoen mensen stemden af op Ziggo Sport. Door een doelpunt van de Braziliaan Maura diep in blessuretijd... verloor Ajax met 3-2 in de Johan Cruijff Arena. Bij een Nederlandse fokker zijn honden gevonden met een ongeneeslijke hondenziekte. Ze zijn besmet met de Brucella-bacterie. Die kan in zeer zeldzame gevallen ook mensen ziek maken. De ziekte is gevonden bij een hond uit Rusland. Twee jaar geleden werd de ziekte ook aangetroffen bij honden uit Oost-Europa. De ziekte is niet dodelijk, maar de honden worden zo ernstig ziek... dat ze in de meeste gevallen worden afgemaakt. Er staat een spelfout op het nieuwe briefje van 50 dollar van de Australische bank. Eind vorig jaar werd het biljet met extra veiligheidskenmerken geïntroduceerd. Maar een tipgever ontdekte dat het woord responsibility verkeerd is geschreven. Met het blote oog is het nauwelijks te lezen. Waarschijnlijk heeft de tipgever een vergrootglas gebruikt. Van het nieuwe biljet zijn al 46 miljoen exemplaren gedrukt. De Australische bank heeft aangekondigd dat de fout bij de volgende druk is hersteld. Het weer nog, vanochtend eerst nog wat zon, later ontstaan stapelwolken en vallen er wat buien. Daarbij is ook kans op onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in de zuidelijke helft van het land nog kans op een bui. Dan wordt het hooguit 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging door een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 do not give up. No, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. baby on the telephone, long distance away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad, slip away, yeah.